Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Die wordt verdacht van het doden van haar baby's in Geleen... wordt nu ook vervolgd voor het verstoppen van de babyluikjes in haar huis. Zij werd vorig jaar vrijgesproken omdat volgens de rechter niet kon worden bewezen dat de baby's levend ter wereld waren gekomen. En dus kon moord niet worden bewezen. Justitie is in beroep gegaan en wil Anita C. nu ook vervolgen voor het verstoppen van de lijkjes. Lichamen werden gevonden in haar tuin, in een bloempot en in een doos in een tuinhuisje. Wanneer het hoger beroep dient is nog onbekend. Volgens deskundigen is C zwak begaafd en licht verminderd toerekeningsvatbaar. In Mali is interim-president Traoré in zijn kantoor aangevallen door een woedende menigte. Hij is bewusteloos en met een wond aan zijn hoofd naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Er wordt al de hele dag gedemonstreerd bij het presidentieel paleis door aanhangers van de Gouda. Die wierp in maart het regime van de vorige president omver. Onder zware internationale druk droeg de junta de macht over aan politici. De nu bewusteloze Traoré werd toen tot interim-president benoemd. Het Nederlands elftal speelt morgenavond niet met het sterkste team tegen Bayern München. In de oefenwedstrijd wil bondscoach Van Marwijk spelers opstellen met minder ervaring. Arjen Robben begint als wisselspeler. Volgens Van Marwijk zit de aanvaller er helemaal doorheen na de verloren Champions League finale van afgelopen zaterdag. In het contract met Bayern staat dat Robben moet spelen. Voor de wedstrijd in München zijn tot nu toe zo'n 21.000 kaartjes verkocht en er is plek voor 70.000 toeschouwers. Oranje speelt in de voorbereiding van het EK de komende weken nog tegen Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland.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 En vanavond eh, kan helaas uh, Daan Levers niet bij zijn. Daniel, die is, was hier wel, maar die is echt doodziek naar huis gegaan. U had zijn ogen moeten zien. Dan had hij niet geloofd dat hij nog leefde eigenlijk. Ja, ze waren wel erg rood inderdaad. Ja, ja. en gelukkig... Een rood neusje erbij. ja, Pascal die was aanwezig en die wilde het voor hem overnemen. Dus Pascal, ontzettend bedankt in ieder geval, dat sowieso. En ook hartelijk welkom in de nieuwe show. Ja. We begonnen met een nummer van de Bee Gees. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want eh, afgelopen nacht is uh, eh, BG Robin Gibb op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was vorige week al opgenomen in een hospitaal vanwege zijn... Eh, ja, mm, ongeneeslijke ziekte, laat ik het zo zeggen. Ik vind kanker altijd zo'n rotwoord, maar het is het wel geweest. En hij is, eh, was de op één en laatste van de vier broertjes Gip. Ehm, Barry eh, was al eerder overleden. Robbins, eh, dat was Robbins tweelingbroer. Maurice overleed in 2003 en Andy in 1988 al. daarom begonnen wij met Holiday, een nummer van de, deze Bee Gees. En daarna eh, een verschrikkelijk mooi nummer van eh, de groep America, A Horse With No Een prachtig nummer uit 19... Eh, moet ik eventjes kijken als dat mag, Pascal, als je niet erg vindt. 1971. We gaan vervolgens door met Bob Dylan, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. Een ontzettend grote hit van deze prachtige, eh, eh, ja, in het gehoor liggende eh, ja, troubadour eigenlijk uit 1966. Vervolgens Credence Clearwater Revival uit 1969 met Born on the Bayou. En dan, ja, ik weet niet of ik het anders een keer gedraaid heb voor u. Maar dat is in feite een, een, een wat ze dan noemen de Italiaanse Bart. En dan Bart met een, met een T. Ehm, Angela Angelo Brandewardi, hij heeft eh, in die tijd ontzettend mooie muziek gemaakt. En ik weet dat ehm, met name... Ehm, hoe heet die Italiaanse zanger ook weer? Nederlandse zanger? Um. Shit. Ja. <laughs> ja, ik ben hem kwijt ook. <laughs> okay, dat <laughs> toe. Maar die vond het ontzettend leuke muziek. En die eh, heeft een nummer van hem gecoverd. ik heb voor u meegenomen Dominica Luendi. En dat is dan als laatste van de komende drie. quanto si crede Van Wanderwardi, Domenica Eluendi. En dat is niet echt een hit geweest, maar wel een heel gezellig, lekker nummer. Italiaans, eh, de Italiaanse Bart. En ehm, we gaan vervolgens gaan wij naar ehm, een Belg. En niet zomaar de eerste beste Belg. In mijn ogen waarschijnlijk wel de beste artiest van België. En dat is Jacques Brel. Hij heeft in eh, 1964 een verschrikkelijk mooi nummer gemaakt. In het Vlaams. En dat heet Mijn Vlakke Land. Terwijl het merendeel van zijn nummers in het, eh, in het Frans zong. Maar dit is dan eh, Mijn Vlakke Land. Eh, mijn Vlaanderenland in 1964. Vervolgens een nummer van een van de Beach Boys. Dennis Wilson, een neefje van de drie grote Beach Boys. Die eigenlijk niet muzikaal onderlegd was. Maar door zijn oom en tante gedwongen werd uh, bij de broers zich aan te sluiten. Hij heeft in 1977 een ontzettend mooi album gemaakt. Dat heette uh, Pacific Ocean Blue. En ik heb daar het, eh, de eerste nummer van gekozen, River Song. En ook dat geen echte hit, maar wel een prachtig nummer uit 77. En daarna hebben wij een ontzettend grote hit. Vincent van Don McLean natuurlijk. En, ehm, en ontzettend grote hit eh, in de lage landen, en maar ook overzee eh, met Vincent, een nummer uit 1972. Zullen we hem laten horen, Patrick? Pascal bedoel ik, neem ik wel. <laughs> Ja, ja, Ga hem laten horen. Hoe kom ik nou, hoe kom ik nou aan Patrick? En Breekt aan hoge duinen een witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt en een zwart basalt, en overdijkend duin, de grijze nevel valt. Wanneer bij het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlakke land wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en borroost wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als lijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keil is wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noordenwind de onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw planeert in zon Japan. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft, of dampende het veld in juli zonlicht beeft.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 ragged clothes A silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never prachtig nummer uit 1972 van Donna McLean Vincent. Hij heeft nog een paar ontzettend mooie nummers geschreven. En die uh, eh, misschien, misschien nog wel eens een keertje aandacht aan besteden, wie zal het zeggen. Goed, volgende drie nummers. Herman Brood, oude pianist van QB and the Blizzards, heeft eh, met zijn eh, eigen groep Herman Brood en de Wild Romans een ontzettend mooi nummer opgenomen in 78. Dat was Saturday Night. Ja, ik, eh, het is een raar rapsnurker geweest, maar muziek maken kon hij wel. Dat is zeker. Ja, en vervolgens Donovan, Sunshine Superman uit 66. Een van de eerste grote hits van deze uh, ja, singer-songwriter. En dan uh, eh, Chai Coltrane, Go Like Elijah. Ook een nummer uit 1972, ook een wereldgrote hit geweest. Gaat u er maar naar luisteren. by the neon light of the open all night. Cha cha cha, set set set Saturday night, set a. Sunshine came softly through my change my ways It'll take time, I know it Ja, Chai Coltrane, Go Like Elijah, een groot hit van haar in 1972. Eh, ja, en laten we nog even gaan verder gaan, want het is niet zo gek lang tijd meer. Ehm, we gaan verder met eh, Albert Hebbend. En een speciaal voor, eh, ja, eigenlijk ehm, Ian Bekelaar, die is eh, een beetje gek van Albert Hammond. Ik heb meegenomen voor hem de Free Electric Band uit 1973. Vervolgens een Nederlandse zanger die met name in begin jaren 70 grote hits heeft gehad. En dat was dan Dimitri van Toren. En daarvan draaien wij Hey, kom aan. En als laatste een hele grote Amerikaan. Ja, niet eh, letterlijk, maar figuurlijk. Uit de begin jaren 60, eind jaren 50. Jim Pitti met 24 Hours from Tulsa. blijf niet staan en loop me achterna Door de straat, over het plein, met je tingeltamboerijn Met je hand vol geld en je Hercules held Je haren in de wind en alles wat je vindt En wie je ook bent, koning of president een rond en een goed papa bent Iedereen moet mee, of wie wil, ja of nee Alle clubje, partij, alles wordt erbij Kom en loop me achterna, met je griep en hernia Niet te vlug, niet te snel, met je pingpong met je de blik Naar de vrouwen dun en dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad Hey, kom maar laat ons gaan Met een warme liefdestraan Met twaalf tankabouters en de bon zonder naam Met het mes op je keel Met mijn pacht en deel Je vuur en je vlam en de hele rattenplan zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon.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 Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn dorpen rood en brein, Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze anymore For something happened to me While I was driving home And I'm not the same anymore Oh, I was only 24 hours from Tulsa ah, Only a day away from your arms I saw welcoming light And stopped to rest for the night and that is when I saw her As I pulled in outside of the small motel She was there And so I walked up to her Asked where I could get something to eat And she showed me where Oh, I was only 24 hours from Tulsa as we were dancing closely All of a sudden I lost control as I held her charms And I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms Oh, I was only 24 hours from Tulsa Only one day away from your arms do this to you But I love somebody new What can I do when I can never, never, never Ja, dames en heren, het is helaas alweer tijd na deze pracht, dit prachtig nummer van Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Eh, het laatste nummer gaan we zo meteen draaien bij Golden CFM, het gauw programma van onze lokale radio. Eh, het gaat worden eh, in ieder geval Chris Andrews met To Whom It Concerns. Ik dank in ieder geval Pascal ontzettend voor jouw behulpzaamheid, dat je daarna wil vervangen. Alsjeblieft. Je was het al even weg en en Robbie stond alweer klaar om de eventueel de knoppen. Iedereen die vecht erom om bij mij gewoon techniek te mogen doen. <laughs> ik zweer het je echt waar. Ja. Goed, we dus eh, dames en heren, over twee, weken, over twee weken hebben we weer een live uitzending. En wellicht, eh, nou, eigenlijk al zeker, hebben we dan weer een gast. Wie dat zal zijn, dat merkt u dan wel. Graag tot dan. We sluiten af met Chris Andrews, toe met It Concerns. Graag tot dan. My friends, please hear me do.